Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer mag zich toch uitspreken over een omstreden Europees handelsverdrag met Canada. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Daardoor wordt het ook mogelijk er een referendum over te houden. Door de beslissing van de Commissie wordt de kans groter dat de Tweede Kamer ook mag stemmen over het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten. De koop van een oud schoolgebouw door salafistische moslims in Rotterdam is legaal en kan niet worden verboden. Dat zei minister Ascher in de Tweede Kamer. Hij maakt zich wel zorgen over de uiteindelijke bestemming van het pand. Hij heeft burgemeester Abu Taleb gevraagd zo snel mogelijk de kopers duidelijk te maken dat de geplande activiteiten niet in strijd mogen zijn met de Nederlandse kernwaarden. Kamerleden zijn bezorgd over de komst van het instituut naar Rotterdam. De schade die een groep jongeren met Pinksteren aanrichtte in het oude dierenpark van Emmen bedraagt 100.000 euro. De jongeren vernielden onder meer een toiletgebouw. Ook werden enkele kunstwerken beschadigd. De politie verhoorde 20 jongeren die daarna werden vrijgelaten. Het OM moet nog bepalen hoe de zaak wordt afgedaan. De moordenaar van de Curaçaose politicus Helmin Wiels is definitief veroordeeld tot levenslang. Elvis K. schoot in mei 2013 Wiels dood op het strand van Curaçao. Binnen een jaar pleegde hij nog twee andere moorden, allemaal tegen betaling. Hij zit in de zwaar bewaakte gevangenis van Vught... omdat zijn veiligheid in de gevangenis op Curaçao niet kon worden gegarandeerd. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is opgepakt. Hij wordt verdacht van afpersing, witwassen en brandstichting. In mei deed de politie een huiszoeking in zijn woonwagen in Bergen op Zoom... Otto stapte in februari op bij No Surrender. Een jaar eerder overleefde hij een aanslag waarbij hij gewond raakte. Het weer, de buien verlaten via het oosten het land. Het is rond de 20 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en vanaf donderdag wordt het zomers warm met oplopende temperaturen. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amersfoort langzaam rijden alweer tussen Naarden en Hilversum Noord. Op de A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt plein 4 kilometer na een ongeluk. Richting Gouda op de A20 Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht over 5 kilometer tussen Soesterberg en Utrecht-Uithof.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 Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you meet me at the sunset, summer will be over. take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me?